Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet trekt nog eens 7,5 miljoen euro uit voor de berging van een olietanker voor de kust van Jemen. De verroeste olietanker drijft al jaren onbemand in zee en heeft ruim een miljoen vaten olie aan boord. Door de oorlog in Jemen is de tanker in zeer slechte staat en de vrees bestaat dat de olie in de Rode Zee lekt, wat tot een grote milieuramp kan leiden. In mei maakte Nederland ook al 7,5 miljoen euro vrij voor de berging van de tanker. Ook andere landen hebben miljoenen toegezegd. Mensenrechtenactivisten zijn boos over de Britse uitnodiging aan kroonprins Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië voor het afscheid van koningin Elisabeth. Hij komt morgen aan in Londen om de laatste eer te bewijzen aan de overleden koningin. Of hij maandag ook bij de uitvaartdienst in Westminster Abbey is, is nog niet bekend. Volgens de CIA gaf Mohammed bin Salman in 2018 toestemming voor de moord op journalist Jamal Khashoggi. Tot dit jaar werd hij daarom door het Westen geboycott. De prins heeft altijd ontkend dat hij er iets mee te maken had. De advocaat van Ridwan Taghi ontkent dat haar cliënt prinses Amalia iets wil aandoen. Ines Wesky spreekt van valse, ongefundeerde beschuldigingen. De Telegraaf meldt dat de veiligheidsmaatregelen rondom de prinses en premier Rutte zijn opgeschroefd. Uit communicatie binnen de groep van Taghi zou blijken dat er plannen zijn voor een aanslag of ontvoering. De Telegraaf schrijft ook over briefcontact tussen Taggi en Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Taggi wil dat justitie die brief nu openbaar maakt, zodat iedereen kan zien wat erin staat. Voetbal in de Eredivisie waren vanavond vier wedstrijden. Sparta won thuis met 2-1 van FC Groningen. De wedstrijd Vitesse-FC Volendam eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. RKC Waalwijk won met 5-1 van Cambuur. En de laatste wedstrijd van de avond was Fortuna tegen Excelsior 1-0.